uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De spookrijder die vanmiddag overleed bij een ongeluk op de A59 bij Nuland, niet ver van Den Bosch, is een vrouw van 67 uit sint michielsgestel gestel Ze reed honderden meters tegen het verkeer in en veroorzaakte daardoor een ongeluk met een andere auto met daarin twee personen. Die raakten licht gewond. De politie doet tot zeker vanavond onderzoek op de A59. Op veel plekken in het land wordt Koningsdag gevierd en dat verloopt vooralsnog zonder grote incidenten. In Amsterdam is het druk. De gemeente vraagt bepaalde straten te mijden. Een boontje bij een eh, groep feestvierders aan boord is gezonken op de Herengracht. Iedereen klom eh, veilig, maar grotendeels nat op de kade. In Breda is het Koningsdagfeest van 538 anderhalf uur lang getroffen door een pinstoring. Extra vervelend omdat het een pin-only evenement is. De grote brand op een auto- en scheepsloperij in Haarlem die is onder controle. In het noorden van Haarlem is nog wel veel rook- en stankoverlast. ook in Velsen en directe omgeving en delen van Zaanstreek hebben ze last van de brand die aan het einde van de ochtend werd ontdekt. Er is een eh, NL-alert gestuurd om mensen in de buurt te waarschuwen. voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Haarlem. En Britney Spears heeft na een jaren slepende rechtszaak een schikking getroffen met haar vader. In 2008 kreeg de vader curatelen over haar toen ze een psychische inzinking had. Wat de advocaten van beide partijen nu hebben afgesproken is niet bekendgemaakt. Maar in ieder geval komt er dus na, eh, een aantal jaren een einde aan deze rechtszaak. Het weer dan nog, hier en daar wat eh, regen, maar ook de zon komt er soms door. 14 tot 17 graden is een stuk warmer dan de afgelopen dagen.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 Don't you feel like Lieve schat, ik wil alleen jou Ik denk nu aan de tijd, want die momenten waren fijn Ik leef nu in de dagen van kou Je lach en je ogen, ik kan het niet geloven Sinds die dag denk ik alleen nog aan jou Je lach en je ogen, ik kan het niet geloven Sinds die dag denk ik alleen nog aan jou je lach en je ogen, ik kan het niet geloven. Sinds die dag denk ik alleen nog aan jou. Sinds die dag kan ik alleen denken, want ik wil je heen. voor mijn ogen dicht Zodat ik kan blijven dromen ik, ik Blijf van je denken, blijf in mijn bellen Want ik zal niet weten waar je bent, waar je bent. Als ik rondkijk, is de post duivel ben Geen zee, want je bent er ver weg, ver weg Ik zal vliegen, maar beter naar de tropen toe Zodat ik me dan weer even zomers voel En voor mijn gevoel is het een open Of voor van jou, die schat, krijg ik nooit genoeg De lach in je ogen, ik kan het niet geloven Sinds die dag denk ik Vincent van Dromedans. Dans jij met mij. Zou je heel veel mijn nieuwe plaat willen draaien? Dat zou ik helemaal te gek vinden. Oké, okay, ciao ciao. Soms zit werkelijk alles mee. Ik vraag er één, maar krijg er twee. Op een terrasje in de zon. Een blonde schoonheid loopt voorbij en vraagt, is dit plekje vrij? En mijn hart maakt een sprong. Dat is echt mazel. En met mijn glas vol proost ik op het leven. Ja, het leven is te gek. Dat me dit is overkomen. Of zit ik te dromen? Knijp eens even in mijn arm. Check, check, dubbel check. Wat een geluk. samen in een bar, ergens aan de Middellandse Zee. Dat is echt Basel, en met mijn glas vol proost ik op het leven. Ja, het leven is te gek, dat me dit is overkomen. Of zit ik te dromen? Knijp eens even in mijn arm, check, check, dubbel check. Wat een momentje, niet te geloven wat een dag. Oh, wow, oh, oh. ja zo even niet verwacht Dan kijk je, krijg je het zomaar cadeau Wat een geluk, wat een geluk, wat een geluk, wat een geluk <laughs> Wat een momentje. Ja, zo geluk Net als je het helemaal niet verwacht Dan krijg je, krijg je opeens weer een geluksmomentje Niet te geloven wat een dag Oh, wow oh, oh. Ja, zo'n geluksmomentje Net als je het even niet verwacht Dan krijg je, krijg je het zomaar cadeau maar spoken in mijn dromen. Hey meisje, ik zag je voor het eerst vannacht. Gisteravond in de kroeg heeft best iets moois gebracht. Ik had je aan die parda niet verwacht. Ik hoorde je wel praten, maar was bezeten door je lach. En nu lig je in mijn bed, ik weet nog steeds niet wie je bent. Het was gisteren al te laat om te vragen naar je naam. Blijf nog even in mijn bed, want ik wil weten meer je Zeg me, ben ik al te laat? Wat is je naam? Zelfs wanneer ik slaap, kan ik er niet aan. Met de zonnebril op geven wij onze nooit te Ik zal haar bellen elke dag Maar eens dan zal ik wederkeren In Puerto Rico hoort mijn hart Dat meisje met die lange zwarte haren Dat bracht mijn hart in vuur en vlag. Ik zal steeds van haar dromen Kan niet aan haar ontkomen Hier in Puerto Rico wil ik zijn Onverwacht ben ik gevallen voor jou. Eén blik was genoeg, je keek me aan en ik wist wat je vroeg. Oh, oh, oh, oh, Ik zag wel hoe je keek, mijn ogen niet ontweek, jouw lach die trok mij aan. En nou laat ik me zomaar gaan, het is niet normaal, jij bent hier te weerstaan. Als je lacht naar mij In de vloer, zomerzon is het nog lang niet voorbij draait om luistert naar Entertainment for You. van dit één drankje dan. de gekke plaat. the alcohol. voor mij. Maar jij blijft maar kijken, kwam steeds dichterbij. Je had me gevangen, mijn hart ging tekeer. Je pakte mijn hand en toen kreeg ik het weer. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wil, dus doe het dan. Kus me, kus me, kus me dan. Een warme, zachte kus van jou, daar droom ik van. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Ik kreeg wilde dromen, jij kwam steeds voorbij. En iedere keer keek jij verlangen naar mij. Je huid lijkt van zijde, je lippen zo zacht. Ik voelde je lichaam tot diep in de nacht. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wil, dus doe het dan. Kus me, kus me, kus me dan. Een warme, zachte kus van jou, daar droom ik van. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wil, dus doe het dan. Jij hebt me gevangen, mijn hart gaat tekeer. En als ik naar jou kijk, dan voel ik het weer. Je huid is van zijden, je lippen zo zacht. Ik zou van je houden, iedere nacht. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wil, dus doe het dan. Kus me, kus me, kus me dan. De warme zachte kus van jou, dat droom ik van. Kus me, kus me, kus me dan. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven kussen tot je niet meer kan. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wilt, dus doe het dan. Kus me, kus me, kus me dan. Een warme, zachte kus van jou, daar droom ik van. Kus me, kus me, kus me dan. Ik weet dat jij me kussen wil, dus doe het dan. Kus me, kus me, kus me dan. En warme zachte kus van jou, daar droom ik van. Kus me, kus me, kus me dan. Je moet me blijven... eenzaam, ik kon jou niet vinden. Waar ik ook zocht, er was niemand die mij kon beminnen. Jij leek zo ver bij mij vandaan, ik had de hoop al verloren. Maar nu jij hier voor me staat, voel ik mij als herboren. slaap. Ik denk aan jou echt de hele dag. Wat heb jij toch met mijn hart gedaan? Als ik je zie gaat het snelle slaan. Jouw woorden zijn als een melodie. Ik wil het zingen als ik je zie. Jij komt recht uit mijn dromen. Ze zijn uitgekomen sinds jij bij me bent. je stevig omarmen en jou eens verwenden. Met alles wat mooi is en dingen die jij niet zal kennen. Het is als een fantasie dat ik jou aan kan raken. En samen zullen wij van het leven iets moois gaan maken. je zie, gaat het snelle slaan. Ja, woorden zijn als een melodie. Ik wil het zingen als ik je zie. Jij komt recht uit mijn dromen, ze zijn uitgekomen sinds jij bij me bent. Entertainment for you. Meer dan radio. Ik zoek de woorden. Ik wil dat hier gaat. voor recepten laat. En al mijn tranen, die zul jij nooit zien. Zelfs mijn verdriet, dat heb jij toch niet verdiend. Wat jij me zegt, dat is geloof mij nog eens een plaatje. Waarom, zeg mij waarom, ben ik alleen? ben altijd eenzaam. Waarom, zeg mij waarom, noem niemand mij eens bij mijn voornaam. Ik heb ook nooit een vrouw die mij of met me uitgaat. Waarom? Zeg mij waarom moet ik alleen staan? Ach ja, ik heb een werk, verder die mijn geld, dat is mijn leven. Het is allemaal, het is allemaal voor mij, maar ik zou zo graag iets willen geven. Zolang ik dat niet kan, ben ik niet blij en blijf ook eenzaam. Waarom? Zeg mij waarom moet ik alleen staan? waar moet ik heen? Het heeft toch geen zin? Ik zou zo graag toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen. En bouw daar een gezin waar ik mijn leven mee kan slijten. Oh, kom, breng mij geluk, het liefste morgen. Nu droom ik het weer, ben ik verliefd. Oh, lieve schat, zeg alsjeblieft, kom. begrijpen waarom ik altijd nog bij jou ben. Niemand omdat geen mens zoals ik je jaren al zo goed kent. Jij hebt wel duizend fouten, maar daarom hou ik zoveel van jou. Niemand geeft mij dat fijne gevoel, bij jou ben ik altijd zij zich te veel met ons. Jij bent toch mijn vrouw. Wij moeten samen leven, al doet dat soms wel een beetje pijn. Maar ieder huwelijk is als het weer, soms regen of zonneschijn. Je laat me leven. je nodig hebt van think you zijn. Kom en laat ons samen dansen. Samen proosten op het leven. Het leven duurt toch maar even. In huis dat laat ons koud. Kom en laat ons samen dansen. Samen proosten op het leven. Het leven duurt toch maar even in huis, dat laat ons koud. zijn zo terug na het nieuws. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd